Er kwamen 16.000 werklozen bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er meer dan 500 per dag. In totaal zijn er nu 675.000 werklozen. Dat is 8,5% van de beroepsbevolking. Vooral 45-plussers raakten hun baan kwijt. De werkloosheid stijgt wel minder snel dan een paar maanden geleden. Het consumentenvertrouwen is de afgelopen maanden verder gedaald. Nederlanders zijn met afstand het somberste volk van Europa. Verschillende instanties doen onderzoek naar een verdacht sterfgeval van een hoogbejaarde vrouw. De 91-jarige vrouw werd in mei zwaargewond aangetroffen in haar woning in een zorginstelling in Den Bosch. Ze overleed later in het ziekenhuis. Haar familie kreeg te horen dat ze uit bed was gevallen, maar de schouwarts van de GGD twijfelde eraan. Hij trof verschillende botbreuken en wonden aan deed een melding bij de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft sectie verricht. Het OM moet nu besluiten of de instelling in Den Bosch wordt vervolgd. De kleindochter van de vrouw vertelde gisteren bij Knevel en Van de Brink... dat haar oma klaagde over de behandeling in de zorginstelling. De inspectie voor de gezondheidszorg zegt meer meldingen te hebben gekregen. De Russische oppositieleider Alexei Navalny moet vijf jaar de gevangenis in. Hij is, onschuldig, hij is schuldig bevonden aan diefstal. Volgens de rechter heeft hij voor een kleine half miljoen euro aan hout verduisterd. Navalny is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. Hij voert het woord op grote anti-Poetin betogingen en hij strijdt tegen corruptie. Ook wilde hij meedoen aan de burgemeestersverkiezing in Moskou in september. Navalny's advocaat heeft gezegd dat hij tegen de celstraf van vijf jaar in beroep gaat. Het weer, een zonnige dag. Aan de kust kunnen wolken van zee overdrijven. Aan het strand wordt het 19 tot 22 graden. In het binnenland kan het 28 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is bij Rotterdam de A20 naar Gouda dicht...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 je aan, zo. rampje rampie op. Komt het allemaal goed. Nou, ik ben helemaal alleen vandaag. Het is dus, eh, wel een beetje zielig natuurlijk, maar ja. Angela, eh, Angela, Angela, eh, Angela had even iets anders te doen. Ja, ze komt af en toe voor, hè. Dus doe ik het vandaag lekker in mijn eentje. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Dat is ook wel... Uh... Kan je ook geen tegenspraak krijgen. Dat is wel handig natuurlijk. Als je, als je eentje doet, kan je geen tegenspraak krijgen. Ja. Maar nou ja, ben je ook alleen verantwoordelijk. Anders kan je iemand anders nog wel eens de schuld geven. Ja, die deed fout. Maar dat kan dus vandaag niet. Dus alle dingen die fout gaan, zijn allemaal mijn schuld. Maar ja, per slotverrekening is het live radio, nietwaar? Het blijft live radio. Het is geen bandje. We zijn niet uh, eh, ingeplikt of zo. Nee hoor. Het is allemaal live hier vanuit eh, de Tolweg Tina in Zandvoort aan Zee. Waar het heerlijk druk is. Waar het natuurlijk hoppie en hoppie of eh, meertjes, hop is op het strand. Laat ik het zeggen, hutje bij mutje daar aan de Noordzee. Kan ik een bijlog? Ja. Maar ja, dat kan niet. Je hebt werk en zie je paarden, dus... En ik moet werken. Nou ja, werken. Wel gezellig eigenlijk, toch? Weten dat er altijd weer een aantal mensen zijn die lekker luisteren naar dit programma. Eh, die er nog even misschien aan moeten winnen dat het ook op donderdag is. Want dat is nog niet zo lang, maar we doen het vier dagen in de week. Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. En binnenkort eh, komt er ook een team op de dinsdag. Ja, ja. Wordt druk aangewerkt, zo gezegd. En dan heeft u dit programma maar liefst vijf dagen in de week vast tussen 12 en 2. Kijk, en dat is zoals wij het graag zien. Eh, laat maar eens muziek gaan draaien. Ik heb er nou weer uh, lekkere plaatjes uitgezocht. Nou, en, daar zit weer van alles moois bij, dames en heren. Allemaal leuke platen, gezellige muziekjes. Nieuw en oud en weet ik het allemaal niet wat. En nou, laten we eens met deze beginnen. Ja, en er is een beetje herrie op de achtergrond, dus de airco. Ik ga hem zo uitzetten, want het eh, wordt het te koud. Dit is Roger Daltrey. heerlijke plaat, Without Your Love. You can show me the way. Give me a sunny day. What does it mean without your love? lekker plaatje hoor. Roger Daltrey, Without Your Love. Roger Daltrey natuurlijk eh, bekend van de eh, eh, The Who. Ja, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Nog steeds actief. Waren, ze zijn ook, ze waren pas... nee, wanneer zijn ze ook? Oh ja, ze zijn pas geweest geloof ik. Dat ze Quadrophenia weer opnieuw hebben opgevoed, Pete Townsend samen met Roger Daltrey. maar dit was een solo singeltje van de heer Daltrey himself. Jawel. Ja, gisteren kwamen we er helemaal niet aan toe. Toen was hij al halverwege al afgelopen. Dat vind ik eigenlijk zonde. Ik vind het nog steeds een mooi plaatje.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 Dat, geloof, dat trap ik echt niet meer in. Hoort u dat? Ja, ik heb het raam openstaan. Dan hoor je ook een beetje buitengeluiden. Dat is net even buiten zitten. Dat is wel leuk. Vliegt er met een rotgang eh, een, in ieder geval een sirene voorbij. Of het nou een, eh, een, eh, een, hoe heet het is. Oh, dat kan ik hier vanuit niet zien. Maar goed, maakt ook niet uit. Passenger was dat. En dat nummer dat heette Let Her Go. Dat is ook wel eens lekker. Dat hoor je ook niet zo vaak op de radio eigenlijk. Nee, zeker niet. Als je naar de gangbare omroepen luistert, dan hoor je dit bijna niet. Maar... Is toch wel jammer, want het is fantastische muziek. Toto. En eh, Pamela, deze is speciaal voor jou. Voor alle Pamela's, ja. Ik denk dat Pamela ook op het strand ligt hoor. Kan ik hier vandaan niet zien, want we zitten eigenlijk vrij ver bij het strand vandaan. Hè? We zitten eigenlijk helemaal aan de andere kant van Zandvoort. Ja. Het strand is hier nog zeker een kwartier lopen vandaan hoor. Ja. Dus ik kan niet zien hoe vol het ligt. Was het maar waar eigenlijk, dat zou wel leuk zijn. Dat je zo een beetje tussendoor het ruisen van de zee hoort. Het is op zich natuurlijk wel een lekker gehoor. Maar ja. Voordeel van eh, de studio hier is wel dat het weer lekker, dat het lekker koel cool is. Dat wel. Dat is wel weer een groot voordeel. Eh, dit was Toto dus. En dat nummer dat heette Pamela. En eh, dat zeg ik altijd, hoor je niet zo vaak op de radio. En ik vind het een heerlijk nummer. Volgende opname is trouwens ook vrij uniek. Die heb ik eh, een tijdje terug eens van, van, van, van YouTube afgeplukt. Um, vandaar de kwaliteit misschien iets minder is als van cd. Maar het is wel een hele mooie live opname, dames en heren. en het is ook een, een, een unieke combinatie van mensen die u even gaat horen. Want het is namelijk Bonnie Raitt. En dat, is, dat, is, dat vind ik op zich al een wereldzangeres natuurlijk. Een heel apart stemgeluid. Een beetje tussen de country en de blues in en zo. het is Bonnie Raitt. Ehm, wat deed Bonnie? Nou, Bonnie Raitt. Ehm, maar het is Bonnie Raitt dus, zei ik al. Eh, samen met, Crosby en, eh, met David Crosby en Graham Nash. En dat is gewoon heel mooi. Het is een live opname, dus ik laat het weer helemaal graag horen. Love Has No Pride heet het. Het is zo mooi. She there? Yes, she's there. Miss Bonnie Raitt. En dat applaus is voor Bonnie Raitt hoor, niet voor mij. Nee, <laughs> ik heb niet zo'n groot publiek. David, I love you. Oh god, nou krijgen we dat ook nog. Here we are 30 years later after being together on the No Nuke stage. So proud to be here tonight, part of this history. They asked me to sing this song with them, and I said, anything for you guys. don't mean much anymore. Fine times are gone, left my sad home, and the friends who once cared just walk out. give anything to see you again. Yes, I would give anything to see. als, dit, als je dit niet mooi vindt, dan weet ik het niet hoor. Wat een fantastisch stuk was dit. Een, eh, een prachtige opname. Ehm, twintig jaar na het No News concert. Dus dat moet uit 1999 of misschien 2000 zijn geweest deze opname. Maar het is geweldig. Bonnie Raitt samen met eh, niemand minder dan David Crosby en Graham Nash. En die zongen Love Has No Pride. Ja, weer berichten. Ja, ja. Nou, dat hoef ik u nou eigenlijk natuurlijk niet te vertellen. Want als u naar buiten kijkt, dan, dan weet u het al. Ja. Het is gewoon zonnig. En de, zuid, eh, en, eh, de zuidwestelijke standen zijn echter nog gevoelig voor laaghangende bewolking van zee. Nou, dat is gelukkig niet in Zandvoort, want wij zitten niet in het zuidwesten. Dat is mooi makkelijk. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden op de Wadden en langs de westkust tot 28 graden in het zuidoosten. Ik ben blij dat ik daar niet ben. Eh, er, waait een, er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. Komende nacht is het op de meeste plaatsen helder. Alleen het noorden blijft kans houden op hoge bewolking. Of eh, lage bewolking. Nee, wel goed zeggen Jansen, kan nog niet. Lage bewolking of een mistbank. De minima liggen rond de 14 graden en de wind is noordoostelijk. Matig, eh, rustig tot matig. Zwak tot matig zelfs. Kracht 3 of minder. Eh, morgen overdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Jawel, de maximumtemperatuur loopt eh, uiteen van 26 graden in het zuiden tot 18 eh, graden in het noorden. Er staat een zwakke tot matige noordelijke wind. En de vooruitzichten op de lange termijn, dat is misschien ook wel leuk dat u dat weet. Vooral als je volgende week bijvoorbeeld op vakantie moet. Donderdag 25 tot en juli tot en met 1 eh, augustus. Eerst nog grote kans op voortzetting van het huidige weertype. En in de loop van deze periode toenemende kans eh, naar zo'n 60% op overgang overgang naar een koeler en wisselvalliger weertype. Nou, dan weten we dat vast. Dus voorlopig houden we dit weer nog, jongens. Dus eh, geniet er maar van. Als je nu vakantie hebt, dan ben je gewoon een ontzettende bofbips. Hè? Ja, ben een bof, bofbips. Als je tot, uh, eh, dit weer uh, nu vakantie hebt. Ja, lekker toch. Ah. Dit is Carol Emerald. En het nummer heet The Maestro. is wat anders dan die Liquid Lunch. Een ander leuk nummer. unmistakable dominance behind those steely eyes. Anything you know is coincidence. No one seems to know anything about his age, just his name. He's always dressed for fame. Ooh, the Kaiser is the maestro. Let a girl dream a bit to wear a garment so delish. I'd be out of my mind. aside his design's the ultimate can't miss ingenue, a gift you can't buy from you. But if I had to pay, I shall find a way to break the bank. I break the bank that day. Ladies, his designs make the words fall out of pantomime. Colors, how they flow, go from avant-garde to beyond sublime. History and mystery he stops the hands of time. The magic's in his mind. Cause the Kaiser is the maestro. Let a girl dream a bit to wear a garment so delish. I'd be out of my mind. Aside his design's the ultimate can't miss. Give a new ingenue, a gift you can't buy from you. But if I had to pay, I'd sure find a way to break the bank the bank that day. you have to be like a roof with lots of antennas, get all the images, and you don't say, I don't like this because it was better before, this is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times. toen was het ineens afgelopen. Raar. Maar wel een leuk liedje trouwens. Um, Van, eh, hoe heet ze ook weer? Oh ja, eh, Carol Emerald. Ja, en nu, eh, ja, oké. we gaan nog even een ander leuk nummer draaien. Wat ook niet zo oud is nog. pas uitgekomen dus eigenlijk, singeltje. Ehm, van de cd van de heer R. Stewart te Schotland. Ja, oftewel Rod Stewart. Nou, we pakken deze maar weer eens een keer. She makes me happy. when she's in baseline. I'm rocking. Oké, eh, dat was hem. Rod Stewart. En ehm, eh, dat nummer dat heet She Makes Me Happy. Je volgt de dienstmededeling voor Jaap Koper. Je moet Tom Coronel even bellen. <laughs> ja, ik weet wel. Ik zit je midden uit ik krijg zo'n een man aan de telefoon. Dus Jaap, als je luistert, je moet even de Tom Coronel bellen. Zo, nou dan weet je dat ook weer. Dat is allemaal ook weer geregeld. Dan kunnen eh, dus ze contact zoeken met elkaar. Dat is wel handig natuurlijk. Niet waar? Ja, zo is dat. Ehm, hoe heet hij nou? Oh ja, Rod Stewart. She Makes Me Happy was dit. Ja, Um, goh, <laughs> het is wel lastig hoor, als je alles alleen moet doen. Potverdorie. Zo. Maar we gaan even naar Phil Lynott. Phil Lynott. Old Town. to the have the same honey when you're not around. I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around this old town. Nou, we kennen ook de uitvoering van de eh, chorus van ditzelfde liedje. Maar dit is de originele van eh, Phil Lynott. En eh, die man die was natuurlijk heel lang bekend van de band Thin Lizzy. Ja, hij leeft al lang niet meer hoor, dat is heel jammer. Hij heeft onder andere ook een rol gespeeld in de tijd in de, in de musical Jesus Christ Superstar, geloof ik. Tenminste in de LP-versie, daar deed hij volgens mij ook aan mee. En nou ja, het was gewoon een bekende jongen die helaas te vroeg is overleden. Phil Lynott, dus... En het liedje, dat heette The Old Town. Dit staat eh, op dit moment nummer 1 in de mega top, uh, weet ik veel eh, wat voor lijst.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 Wake me up. Nou, ik ben al wakker. Wat is dat voor onzin? in? wake me up. Ik ben al lang wakker. Ik ben al, ik ben al sinds 9 uur vanmorgen wakker. Ja, wat is dat voor onzin? Wake me up. Doe normaal. Goed, uh, Avicii was dat. En het staat nummer 1 in uh, de top de megatop, uh, weet ik veel. Dus 150, 60, 70, 80, 90, 10, 110, wie die weg is, is. Ja. Shaki! Ja, Dizzy Mens bent, hè? Blijft een gekke plaat, hoor. 9 augustus gaan we hem weer samen met hem spelen. Ja, ja. Op de Breestraat in Nederland. The Opera! If you want to have some show, I know where you have to go. Every town's gone so tall.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 Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ze spelen in ieder geval nog steeds. En ze zijn ook nog steeds leuk. En uh, de Disneyman's Band was toen de tijd natuurlijk altijd een band die eh, bekend stond om de geweldige show die ze er altijd bij gaven. En dat, dat liep soms de spuigaten uit. Dat was vreselijk leuk. Zeker bij dit nummer, The Opera. een aller, aller, aller, aller, aller, aller grootste hit die ze ooit gehad hebben. Eh, en ze hebben er wat gehad hoor. Want het begon met Ticket Toe. En dan kregen we zoiets als Jumbo en de Matter of Effect, eh, de uh, show, de eh, uh, opera. Eh, nou ja, noem ze allemaal maar op. Prachtige liedjes. Dit gaat over een papieren popje.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 En het gaat over een papieren popje. Papieren popje, uh, Ja, papieren popje betekent dat. <clears throat> Ehm, goed, gaan we verder met... dus even denken, wat zou ik eens doen? Zal ik eens een plaatje gaan draaien? Zal ik even denken, wat zou ik doen? Ik kan natuurlijk ook een gedicht gaan voorlezen of zo. Nee Maar ik zal maar een plaatje draaien. Ja. Nou, vooruit dan maar. The Small Faces. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. lumbago. Lazy Sunday Afternoon. Nou, het is eh, vandaag pas eh, eh, donderdag. Dus ik ga er nu Lazy Thursday Afternoon van maken. Ja. Ik denk dat als ik straks laat ben hier, is, dan ga ik gewoon, zoek ik het dichtst en het terras op, ga ik onderuit hangen of zo. Weet ik wel. <laughs> ja, <laughs> denk het zoiets. Ja, moet nog wel helemaal naar huis ook natuurlijk, maar ja, dat kan later wel weer. Niet waar? zoek gewoon de heldere kant van de weg op. Dat lijkt me eh, een hele mooie kant. De heldere kant van de weg. Oftewel, the bright side of the road. is fan the Man. En hiermee neem ik u gelijk mee naar het nieuws en het weer van 1 uur. Tot zo aan de andere kant.